Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is veel te moeilijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van je huis. Dat zegt Vereniging Eigen Huis. Mensen moeten heel veel gedetailleerde informatie doorgeven en regels zijn te onduidelijk. Zo blijkt soms achteraf dat mensen foto's hadden moeten maken tijdens de verbouwing. Om het geld dan alsnog te krijgen worden mensen creatief, hoorde Eigen Huis. Ik heb mijn eh, spouwmuur laten isoleren en ik kwam er te laat achter dat ik een foto had moeten maken. Dus ik heb het zelfs in scène gezet. Um, dus ik heb eh, wat gaatjes waar wat peurmateriaal, dus isolatiemateriaal uitkwam, heb ik gefotografeerd. En toen een, eh, een trap tegen de gevel aangezet, zodat het leek alsof men aan het werk was. De club denkt dat het beter is als de subsidie van tevoren toegekend wordt in plaats van achteraf. Dan weten huiseigenaren voor de verduurzaming al waar ze aan toe zijn. Op verschillende plekken in Amsterdam was vannacht kabaal te horen. Er waren kort na elkaar explosies bij drie Surinaamse geldwisselkantoren. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade. Of er geld weg is, dat weten we niet. Voor de explosies is nog niemand opgepakt. En een potje midgetgolf is voor een groep Belgische toeristen niet fijn afgelopen. De toeristen tikten een balletje in lage vuurzen en ontdekten na afloop dat hun auto was leeggeroofd. De Telegraaf schrijft dat er voor 15.000 euro aan laptops en zonnebrillen in lag. En Netflix-abonnees hebben een mail gekregen. Niet om te lezen welke nieuwe serie ze nu moeten gaan bingen. De streamingsdienst komt in actie tegen abonnees die hun account delen. Met vriendinnen, studiegenoten, collega's en opa's en oma's. Vertel mijn collega Nick. Het was jarenlang ook heel normaal dat je je account deelde met je opa, met je oma, met vrienden. Exen die nog je account gebruikten. Dat was allemaal prima, want Netflix deed er niets aan. Mocht formeel niet, stond in de voorwaarden je mag je account niet delen. Maar ze handhaafden niet en ze waren zelfs ook... Er was een periode dat ze zelfs twitterden... Liefde is het delen van je Netflix-paswoord. Ja, daar komen ze nu toch wel een beetje van terug. Als je je account wil blijven delen, kan dat gewoon. Maar dan moet je wel meer betalen. En het weer nog. Nu is het op veel plaatsen nog zonnig. Aan de kust blijft dat zo, maar vooral landinwaarts trekt het dicht en zijn er stapelwolken. blijft wel droog bij 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland gereed het verkeer lange tijd zonder problemen prima door. Nu ontstaat er hier en daar wat vertraging. Rond de 10 minuten op onthoud heb je op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Apkoude en het knooppunt Amstel... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer.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 doe het, kom, twerk Hello, shawty, kom, breng het, kom, geef het, kom, bitch, mijn Rihanna, kom, work, work, work. Oh, hey, lil shawty, kom, zak het, kom, was het, kom, buk het, kom, druk het, kom, doe het, kom, twerk.